met een eigen huis die te veel boeterente hebben betaald... krijgen honderden euro's terug van de bank. Het gaat om 35.000 klanten en om gemiddeld 800 euro per hypotheek. De klanten hebben te veel betaald bij het oversluiten van de hypotheek... of bij het vervroegd aflossen. Toezichthouder AFM gaf banken opdracht de boeterente vanaf half 2016 nog eens te bekijken. Na de zware aardschok van maandag in Groningen zijn er 2000 schademeldingen binnengekomen. Op vijf plaatsen is er echt een onveilige situatie, zegt het Centrum Veilig Wonen tegen RTV Noord. Na de schok bij Zeerijp van 3,4 is het nu code rood, zegt de toezichthouder op de gaswinning. De instantie zegt ook dat er waarschijnlijk een flinke productievermindering van gas noodzakelijk is. Julian Assange, de oprichter van Wikileaks, is staatsburger van Ecuador geworden. De minister van Buitenlandse Zaken van dat land heeft dat bevestigd. Assange houdt zich nu ruim vijf jaar schuil in de ambassade van Ecuador in Londen. Hij is bang dat hij wordt uitgeleverd aan de Verenigde Staten. Of zijn nieuwe nationaliteit betekent dat hij nu vrij uitgaat, is onbekend. Het weer bewolkt en nevelig. Vanavond weer kans op mist. Ook morgen bewolkt en grijs. En vooral in de noordelijke helft van het land kans op motregen. Het wordt 4 tot 6 graden. Dit was het NOS. DFM. verkeersupdate. verkeersupdate.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 Op de A10, de ring van Amsterdam, gebeurde een ongeluk bij Amsterdam Slotervaart. Daar zijn nu drie rijstroken dicht en is de vertraging ook ruim een kwartier. Op de A15 van Rotterdam naar Europort is de Thomassentunnel dicht. Daar is schade aan ontstaan doordat er een te hoge vrachtwagen doorheen wilde.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 Gisteren spoelden vier verdronken Venezolanen op het eiland aan. Later werden twee mannen uit dat land aangehouden. Ze zouden met z'n zessen de oversteek naar Curaçao hebben gewaagd. Uit Venezuela kwamen berichten dat familieleden ongeveer 30 mensen als vermist hadden opgegeven. De kustwacht zocht verder, maar kon niemand meer vinden. Het distributiecentrum in Woerden van de winkels van de Bijkorf gaat dicht. Dat kost 143 mensen hun baan. De distributie wordt overgeheveld naar Waalwijk. Daar zit nu het bedrijf dat de bestellingen voor de webshops van de Bijkorf verzorgt. Voor de 143 mensen in Woerden ligt een sociaal plan klaar, zegt de Bijenkorf. Een groot aantal ziekenhuizen gaat standaard thuiszorg leveren aan kwetsbare ouderen. Die kunnen na ziekenhuis